Christian wakker met het NOS Journaal. 1 op de drie huishoudens kan schade van een overstroming niet betalen. Ook niet na vergoeding door de verzekering en compensatie door de overheid. Daarvoor waarschuwt het Centraal Planbureau in een rapport. De niet vergoede kosten kunnen oplopen tot bedragen tussen de 12 en 65.000 euro. Onder meer doordat verzekeraars van verwoeste spullen de dagwaarde vergoeden en niet de nieuwwaarde. Overstromingen komen in Nederland niet vaak voor, maar door klimaatverandering neemt het risico wel toe. De hulp aan pleegkinderen schiet tekort door gebrek aan goed leiderschap in de pleegzorg en jeugdbescherming. Dat concluderen twee inspecties na onderzoek. De screening van pleeggezinnen is goed en medewerkers doen hun best. Maar de werkdruk is te hoog, waardoor contactmomenten en controles erbij inschieten. En zorgverleners werken vaak langs elkaar heen. De moeder van de jongen die in Capella aan de IJssel werd doodgeschoten door de politie... gaat aangifte doen van doodslag. Dat zei haar advocaat Gerald Roethoff op tv bij Pauw en de Wit. De jongen van 15 werd zondag doodgeschoten nadat hij met anderen iemand zou hebben beroofd van een fatbike. Volgens Roethoff is zijn moeder er kapot van. In Hoofddorp is het gisteravond onrustig geweest door demonstranten bij een asielzoekerscentrum. De rechtse groep Pegida wilde bij het AZC een Koran verbranden en stuitte daarbij op tientallen tegendemonstranten. Die gooiden met vuurwerk, stenen en verkeersborden. De ME voerde charges uit, zeven mensen werden opgepakt. Feyenoord is slecht begonnen aan de Europa League. De Rotterdammers verloren in Portugal met 1-0 van Braga. Ook in de eredivisie werd gevoetbald. AZ speelde thuis 2-2 gelijk tegen PEC Zwolle. Het weer. In het noorden en midden wordt het een vrij zonnige dag.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 He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's, the way you do it. do it. Get your money. for nothing. Get your chicks free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators.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 waarschuwt het Centraal Planbureau in een rapport. Na vergoeding van de verzekering en de overheid... blijft vaak een schadebedrag over van 12 tot 65.000 euro. De hulp aan pleegkinderen schiet tekort, concluderen twee inspecties na onderzoek. Medewerkers doen hun best, maar de werkdruk is te hoog... en er is een gebrek aan goed leiderschap in de pleegzorg en de jeugdbescherming. De moeder van de jongen die in Capelle aan de IJssel werd doodgeschoten door de politie... gaat aangifte doen van doodslag. Haar advocaat zei op tv bij Pauw en de Wit dat de moeder er kapot van is.